Fijnste club van Nederland, Helmond Sport, waar het spant, wat het op dit jaar is Wat een leuke club is dit. In die kleuren rood en wit. Fijnste club van Nederland. Helmond waar het man. grote voetbalveld. En daar zingen groot en klein, met z'n allen dit refrein. Fijnste club van Nederland, Helmond Sport, waar het spant. Wat het ook dit jaar weer wordt